Annette Schut met het NOS Journaal. Arnold Karskens, de voorzitter en oprichter van Ongehoord Nederland... moet zijn werkzaamheden per direct neerleggen. Karskens is door de Raad van Toezicht van zijn omroep op non-actief gesteld... na een aantal serieuze klachten. Karskens ontkent de aantijgingen en meent dat er een koep tegen hem wordt gepleegd. Presentator Raisa Blommestein meldt terug te keren bij de omroep. Zij vertrok in januari na oneenigheid met Karskens. De KNVB heeft Vitesse zijn proflicentie teruggegeven. Dat betekent dat de Arnhemmers volgende week gewoon tegen Telstar in actie kunnen komen... tijdens de eerste wedstrijd in de eerste divisie. Eind juni nam de KNVB Vitesse de licentie af... omdat de club niet voldeed aan meerdere eisen van de bond. De jaarlijkse Canal in Amsterdam is volgens de organisatie soepel en vlot verlopen. De jaarlijkse parade werd door honderdduizenden mensen bezocht. Aan het evenement deden 80 boten mee, die voeren door de grachten van Amsterdam. De Pride is niet alleen een feest, maar ook een protest voor acceptatie van de LHBTI-gemeenschap. Er zijn steeds meer zorgen over toenemende homodiscriminatie in Nederland. Zo steeg het aantal meldingen met bijna een kwart. Het evenement was dit jaar voor de 27ste keer. Zeker drie mensen zijn in Italië gewond geraakt door een blikseminslag op een drukbezocht strand. Daar waren volgens Italiaanse media veel toeristen aanwezig, ondanks het slechte weer. Het gebeurde op een strand van een kustplaats op zo'n twee uur onder Rimini. Een van de gewonden kreeg een hartinfarct en moest worden gereanimeerd. De Italiaanse autoriteiten hadden gewaarschuwd voor onweer in het midden van het land. Het weer, ook vanavond trekken wat buien over, kan daarbij ook onweren.